7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras komt in zijn bezuinigingsvoorstel nu toch tegemoet aan veel eisen van Europa. In de plannen staat dat onder meer restaurants, hotels en vervoerbedrijven meer belasting moeten gaan betalen. Ook is Griekenland van plan flink tekorten op de pensioenen en defensie. Met de nieuwe plannen hoopt het land in ieder geval 50 miljard euro aan noodsteun te krijgen. Het Griekse parlement moet vandaag nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. In het centrum van Ede mogen de winkels voortaan op zondagmiddag open. Een nipte meerderheid in de gemeenteraad stemde gisteravond voor. In de andere dorpen van de gemeente blijft de zondagsrust bestaan. Winkelen op zondag ligt in Ede gevoelig. Bij een referendum in juni stemde bijna 60% van de inwoners tegen de zondagopenstelling. Rotterdam gaat zijn uitgaven online zetten. Het gaat om alle uitgaven, dus ook om kleinere kostenposten... zoals de declaraties van raadsleden, meldt het ANP. Wie nu inzage wil in de gemeentelijke geldstroom... moet daar vaak een WOP-verzoek voor doen. Zo'n procedure kan weken of maanden duren. Volgend jaar worden de uitgaven van enkele gemeentelijke afdelingen in Rotterdam al online gezet. Daarna volgt de rest van de organisatie. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een aantal aanslagen rond onafhankelijkheidsdag op 4 juli voorkomen. In de weken voor de Amerikaanse feestdag zijn meer dan 10 mensen opgepakt die geïnspireerd waren door islamitische staatsmelten. FBI. IS-leiders hadden volgers opgeroepen waar mogelijk aanslagen te plegen op 4 juli. Het is onduidelijk hoeveel aanslagen er zijn vereideld en welke plekken doelwit waren. Het weer wordt vandaag vrij zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen wordt het nog iets warmer.